Annette Schut met het NOS Journaal. Havens bij het Panamakanaal zijn niet meer in het beheer van een Chinees bedrijf. Panama heeft de controle over de havens en installaties daar overgenomen. Het Hoge Rechtshof in het Midden-Amerikaanse land oordeelde eerder dat een wet waarmee het Chinese bedrijf de exploitatie kreeg in strijd is met de grondwet. Bestuur van het bedrijf dreigt met juridische stappen. De Chinese aanwezigheid in het Panama-kanaal is de Amerikaanse president Trump een doorn in het oog. Hij gaf zijn ambassadeur de opdracht de Chinese invloed terug te dringen. De autoriteiten hadden veel eerder moeten optreden tegen de webshop Funcaps. Die website verkocht designer drugs en nepmedicijnen. Mogelijk zijn meerdere gebruikers overleden. Tegen Nieuwsuur zeggen de experts dat er veel eerder ingegrepen had moeten worden. Als er ook maar een zweem is van eh, het zijn van een geneesmiddel, is het een geneesmiddel. En de geneesmiddelenwet biedt eh, de inspectie bevoegdheden. Zo had de inspectie boetes op kunnen leggen of de producten in beslag kunnen nemen, zeggen de experts. Een man van 32 uit Haarlem heeft drie jaar cel en tbs gekregen voor online seksueel misbruik. Hij deed zich voor als een 16-jarige jongen en zette minderjarigen met dreigementen onder druk om naaktfoto's en video's van zichzelf te sturen. Bij de man is ook kinderporno aangetroffen. Bij de openingsceremonie van de Paralympische Spelen zullen geen Nederlandse sportbestuurders aanwezig zijn. Reden is het besluit van de organisatie om Russische en Belarussische sporters weer mee te laten doen onder eigen vlag. Ook Paralympisch snowboarder Chris Vos vindt het maar niks ik betreur de keuze die is gemaakt eh, om dat te doen heel erg. Eh, voornamelijk voor de Oekraïense atleten moet dat heel pijnlijk zijn. Eh, maar wat ik vooral ook heel jammer vind is dat er daarom enorm veel aandacht naartoe gaat... wat eigenlijk aan sport besteed had kunnen worden. De Paralympische Spelen beginnen op 6 maart.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 Nachtvogels. Eh, ik zag overigens op YouTube ook een hele mooie uitvoering staan. Vrij recent, uit 2025 van dit nummer, Nightbirds. Live at the eh, eh, Java Jazz Festival in Indonesië, 2025. De moeite waard om op te zoeken. Lang nummer, duurt wel meer dan 10 minuten. Wordt aardig uitgesponnen. Eh, ja, we gaan rustig door met het draaien van mooie muziek... die gerelateerd is aan birds. En dan kom ik terecht bij een zangeres Shyla Jordan... En die heeft eh, een, een, een, Ja, volgens mij was dat haar eerste cd. Eh, Portrait of Shyla. En daar staat een mooi nummertje op. Baltimore Oreo. Baltimore Oriole took a look at the mercury, 40 below. No life for a lady to be dragging her feathers around in the snow. Leaving her mate, she flew straight to the Tangipahoe where two diamond jaybirds met the divine Miss O. would like to ruffle his plumage from my aureole. Messed around with that jaybird till he singed her wing. Forgiving is easy. It's a woman like now and then could happen things send her back home, home ain't home without her warbling, I know. Make a lonely man happy, Baltimore. A Baltimore Oreo. She messed around with that jaybird dilly singed her wings. Giving is easy. It's a woman like now and then could happen thing. Send her back home. Home ain't home without her woman, I know. Make a lonely man happy. Come on down from your bar. down home to him now. Nou, eh, die knalt er wel in één keer uit. Dat was Miss Jordan, Baltimore Oriole. En eh, ja, de Baltimore Orioles, dat is een honkbalploeg in Amerika. En je hebt ook natuurlijk de Toronto Blue Jays, de St. Louis Cardinals. Dat zijn eigenlijk allemaal eh, vogels. De, Pittsburgh Penguins, volgens mij. Maar dat is ijshockey. Dus ik vind eigenlijk wel... Ik zag ook dat de springtraining in Amerika weer was begonnen. Dus ik vind eigenlijk dat we wel het nummertje kunnen draaien. Take me out to the ball game. En dat is van de Tom Cubis Big Band. It's time for baseball! Out to the Ball dat paste er wel bij... omdat heel veel honkbalclubs de naam van een vogel hebben in Amerika. Eh, ja, dat is leuk. En dan kom ik terecht bij dit. Dat is ook leuk. Gaan we eens even kijken wat we laten horen. ZFM Ja. Dan kom ik terecht bij een crooner die we eigenlijk de laatste jaren niet zoveel meer van horen. Volgens mij heeft hij een berg kerstmuziek uitgebracht. Maar een van zijn mooiste cd's, en die is uit 1990... is eh, We Are In Love van Harry Connick Jr. En eh, ja, dat is toch wel een bijzondere. Dat is, vond ik persoonlijk een van zijn mooiste. En ik kies daar een nummertje van wat bij het thema past... A Nightingale Sang in Berkeley Square. That certain night, the night we met, there was magic abroad in the air. There were angels dining at the Ritz, and a nightingale sang in Berkeley Square perfectly willing to swear that when you turned and smiled at me, a nightingale sang.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 And as we kissed and said goodnight, a nightingale. of town were paved with stars. It was such a romantic affair. ja, dat was eh, mooie muziek van eh, Harry Connick. Ik kan me herinneren dat de beste man ooit eens in Brussel of in Antwerpen, weet niet meer, optrad. Dat ik de prijs toen nog duur vond. Maar als je nu kijkt wat de prijzen van Harry Styles zijn, dan sla je staal achterover. Dat is honderden euro's voor een kaartje in een stadion. Ja, die, blijk, die wil blijkbaar heel veel verdienen. Dus dat gaat hem vast ook wel lukken. En ik geloof dat hij al niet arm is, hè? Maar goed, dat terzijde. Eh, dan kan ik natuurlijk, als het over vogels gaat... niet om Paul Desmond heet... met een mooi nummer eh, Skylark. Eens even kijken waar ik Paul Desmond had neergezet. Ik dacht dat ik die in het rijtje gezet had. Paul Desmond, Skylark. Uh, eh, komt van een uh, ja, cd'tje Skylark uit 1989. geluisterd naar Paul Desmond met het mooie nummer Skylark... van de gelijknamige LP uit 19, eh, wat was het, 1974 zo geloof ik. Paul Desmond op de alt-saxofoon, eh, Bob James piano... Eh, Gabor Sabo op de gitaar, Ron Carter op de bas... Jack de op de drums. Nou, kortom, allerlei hele bekende manieren. wat ook hele bekende manieren zijn, dat zijn... is even kijken waar ik die heb gezet. Jimmy Rose en Stan Getz de Peacocks. dit fraaie, eh, deze fraaie muziek komt van eh, een cd'tje. Stan presents Jimmy Rolls. Jimmy Rolls eh, op de piano en Stan cirkelt daar, Stan Getz cirkelt daar met sax mooi omheen. Ehm, dan gaan we naar de volgende. Ook weer iets wat met vogels te maken. Bye bye Blackbird. Back. curls and whoa, here I go swinging low. natuurlijk een mooie uitvoering van Van Morrison eh, van Bye Bye Blackbird. En dat kwam van een cd'tje van Van Morrison eh, Versatile uit 2017. Eh, nou, als het over vogels gaat, dan kun je natuurlijk niet om de specht heen. En Woody Shaw, trompetist, heeft op zijn LP Solid een mooi nummer gezet. De Woody Woodpecker Song. En dat is een uptempo uitvoering van dat mooie nummer. mooi nummertje van eh, eh, Woody Shaw. Een beetje onderschatte trompetist vind ik dat altijd. En dat eh, was ook een aardig beetje wat hij hoort. Daar speelde bijvoorbeeld Kenny Barron speelde op de piano. Pieter Leitz speelde gitaar. Neil Swanson op de bas. Victor Jones op de drums. Mooie muziek is dat ook. Dan kom ik terecht bij de Robert Cray Band. Tijd niet van gedraaid. En Little Birds is een nummertje wat op een cd staat. Sweet Potato Pie. Leuk nummer. won't stop. She says what she wants is a freedom. trouble. It didn't turn out like you planned, just went off. You can't change the way the wind blows. It just goes where it wants to. Little birds do too words do too Robert Gray klinkt altijd als Robert Gray, zou ik bijna zeggen. En eh, dit was ook een mooi nummertje. Little Birds. En een ander bekend nummer is Three Little Birds. Iedereen kent dat natuurlijk een uitvoering van eh, Bob Marley en de Wailers. Maar het is ook op de plaat gezet door Christophe Eerniger Trio. Die, eh, dat is een, volgens mij een Zwitserse saxofonist, klarinetist, componist... En die maakt mooie muziek. Heeft ook nu wel eens eh, concert gegeven met Ben van Gelder. En daarvan het nummertje, eens even kijken, wat had ik nou gezegd? Eh, Chris, eh, Three Little Birds. van de Christophe Erniker Trio. Zeer de moeite waard. Een zanger die, eh, ja, die ik zelf erg goed vind is Tarek McDowell. Een eh, nieuwe ster aan het front. Lijkt een beetje op eh, Johnny... even kijken hoor. Ik, Under a Blanket of Blue ga ik draaien. En dat is een mooi nummer. Komt van cd Open Up Your Senses. Een cd 2025. Tarek McDowell. I'm beneath the stars, wrapped in the arms of a sweet romance. The night is young, let's take a chance. Under a blanket of blue, let me be thrilled by all your charms. Darling, I know my heart will dance within your arms. A summer's night of magic enthralling me so. The night would be tragic if you weren't here to share it, my dear. Covered in heaven above. Let's dream a dream of love for two, wrapped in the arms of a sweet romance, under a blanket of blue. share my dear. Let's build a dream of love for two, wrapped in the arms of a sweet romance. Wrapped in the arms of a sweet romance. Wrapped in the arms of a sweet romance. Under a blanket of blue. stem van uh, Tarek McDowell is echt fantastisch. Eh, doet mij denken aan Johnny Hartman. Eh, vandaar dat hij waarschijnlijk ook wel hoog op mijn favoriete lijstjes staat. Wie ook hoog op mijn favoriete lijstje staat... dat is Louis Armstrong, I Love Jazz. It's got a start and an end and a heart and a friend to it. of jazz. It's got a style and a trick, and a smile and a kick to it. I love jazz. Well, it came up from the Southland, and it soon spread all around. It made the people sing and dance when they heard the brand new sound. It's got a man and a miss, and a plan and a kiss to it of jazz. It's got a happy feeling that I never felt before. It's got an extra special something that no other music has. Oh, it's got everything, and I love jazz. Well, it's a permanent rage, and it hits every age. Start you tapping your shoes, start you chasing the blues. Make you happy within, makes you glowing without. Just follow something that no other music has. Oh, it's got everything, and I love jazz. Dat was eh, Louis Armstrong met I Love Jazz. En nou zie ik in het programma van uh, uh, eh, Zandvoort Jazz in Zandvoort... dat op 8 maart eh, Michiel Varenkamp komt spelen. En die doet de muziek van Louis Armstrong. Dan kan ik me herinneren dat hij een aantal jaren geleden... hier ook optrad, ook met zo'n Louis Armstrong eh, sessie. Dat is zeer de moeite waard. Van harte aanbevolen. Ik lees overigens ook op de website dat het al uitverkocht is. Dus heb je geen kaartje, nou dan mis je het. Maar heb je wel een kaartje, dan ga je een fijne zondagmiddag tegemoet op 8 maart in de krocht. En dat is eh, ja, volgens mij alweer de tweede keer dat daar een concert gegeven gaat worden. Dus niet vergeten, 8 maart je hebt geluisterd naar ZFM samenstelling en presentatie Alcohol Beuving. Eh, het ging over vogels, af en toe wat tussendoortjes gedraaid... maar vooral alles wat met vogels te maken had. Vogels zijn altijd bijzonder, altijd inspirerend. Schoonheid, vrijheid, ja, van alles en nog wat kan je erover zeggen. Dus dat is leuk. Dus we hebben het misschien wel eens vaker gedaan in het verleden... maar we hadden toch weer gepaste muziek. We gaan eruit met een mooi nummertje van de Ed Palermo Big Band... Nou, het heeft vanochtend hoostende toen ik hier naartoe kwam. Maar dit eh, heb je misschien vandaag toch nog wel nodig.